Dikterhart met het NOS Journaal. De regering begrijpt dat je belangrijke offers vraagt van alle Nederlanders. Dat heeft koningin Beatrix gezegd in de troonrede. Volgens de koningin leidt de demissionaire status van het kabinet tot terughoudendheid bij het doen van nieuwe voorstellen. Volgens Beatrix is de economische crisis hardnekkiger dan voorzien. In de troonrede wordt er werd ook verwezen naar het vijfpartijenakkoord van dit voorjaar. Met dit akkoord maken de partijen de regering mogelijk ook in 2013 een bijdrage te leveren aan financiële soliditeit en op groeigerichte hervormingen, zei de koningin. Ze benadrukte dat het begrotingstekort volgend jaar onder de norm van 3% komt. In de troonrede werd ook ingegaan op de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk, die begint volgend jaar. In Zwolle heeft een man gisteravond korte tijd vier kinderen in zijn huis gegijzeld. Vier kinderen van 6 tot 11 jaar speelden vroeg op de avond op straat toen de Zwollenaar een van hen vastpakte en mee naar binnen nam. De andere drie vertrouwden het niet en liepen mee naar binnen. Daarna deed de man de deur op slot. Volgens de politie kregen ze eten en drinken. Wat er verder is gebeurd is nog onduidelijk. Na een half uur zagen de kinderen een sleutel liggen en daarmee konden ze ontsnappen. Thuis alarmeerden ze hun ouders en die belden de politie. De 38-jarige man is aangehouden. Nederlanders staan op de vijfde plaats van rijkste mensen in de wereld. Gemiddeld heeft de Nederlander ruim 61.000 euro. Dat heeft verzekeraar Allianz becijferd in een studie naar het privévermogen van huishoudens in 52 landen. Met het vermogen gaat het om het bruto vermogen minus de schulden. De Zwitsers zijn het rijkst met een gemiddeld vermogen van ruim 130.000 euro, gevolgd door de Japanners en de Amerikanen. De Belgen staan op de vierde plaats en zijn daarmee de rijkste Europeanen vermogen van de gemiddelde Belg ligt zo'n 7000 euro boven dat van de Nederlander. Het weer nog stapelwolken en enkele buien. Temperatuur stijgt tot 18 graden. Morgen wordt het met 16 graden nog wat frisser. Het is dan bewolkt met af en toe zon, maar ook geregeld een bui. Dit was het. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.